Dik Hark met het NOS Journaal. De 25-jarige man die vastzit opgelegd. De man zegt dat hij op 5 augustus een jongen van 16 heeft neergeschoten. Agenten vonden de jongen ochtends vroeg achter een geparkeerde auto. Hij was zwaar gewond en overleed kort daarna. De schutter werd een dag later opgepakt. Hij heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Over zijn motief is niets bekend. Vanochtend heeft de politie een vrouw van 24 aangehouden... die bij de schietpartij betrokken zou zijn. Over haar rol is niets bekend gemaakt. De PVV noemt het bizar dat Turken in Nederland niet hoeven in te burgeren. De partij heeft minister Donner gevraagd welke maatregelen hij wil nemen om te zorgen dat ze wel moeten inburgeren. De PVV reageert op een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Die bepaalde vandaag dat een verplichte inburgering voor Turkse burgers in strijd is met verdragen tussen Turkije en de EU. De PVV hint dat het kabinet ervoor moet zorgen dat die verdragen met Turkije worden aangepast. De Tweede Kamer wil nu precies weten hoe het zit met de Europese financiële steun aan Griekenland en wat de rol van het IMF daarin is. Kamerleden waarderen het excuus dat premier Rutte heeft aangeboden over de verwarring over de hoogte van de steun aan Griekenland. Na de eurotop in juli zei Rutte dat de Grieken 109 miljard euro steun krijgen, waaraan de banken 50 miljard bijdragen. In de werkelijkheid betalen de landen alleen al 109 miljard. Komt het bedrag van de banken daarbovenop? Het kabinet moet nu met een uitgebreide uitleg komen. De ontvangst van de publieke radiozenders en een aantal commerciële in een groot deel van Nederland zal op korte termijn sterk verbeteren. Dat heeft Novik beloofd, de eigenaar van een zendmast ik Als de brandveiligheid is goedgekeurd gaat het zendvermogen van 10% binnen vier weken naar 50%. Pas als het onderzoek naar de branden in de zendmasten van IJsselstein en Smilde is afgerond, kan het vermogen terug naar het oude niveau van 100%.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 Sudan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 potions de druides et de magie. Tout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 从军高。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 we were shy but happy, and we were fine.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 Eh, zullen we gaan zitten, Dirk? Wat denk je? Ik blijf even hebben eh, gewoon eh, hier, als je niet eraf vindt. Laat jij maar liggen, dan ga ik even twee haringen halen. Moet je er eitjes bij? I'm wishing on a star To follow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 be my land